schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Iedereen die een stralende lach wil hebben, hebben, hebben... op naar Kruidvat. Nu Paradontax Strength and Protect 1 plus 1 gratis. Nou, lachend ga je nu natuurlijk naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen. exact 10 uur. Goedenavond, het Q-music nieuws van nu.nl krijg je van Rebecca Looyen. Goedenavond. De coalitiepartijen gaan meewerken aan een plan van de Kamer... om de armoede niet te laten stijgen. De oppositie vindt dat het kabinet hun huidige plannen moet bijschaven... want uit een doorrekening bleek dat de laagste inkomens... er nu juist het hardst op achteruit gaan. En dat kan niet de bedoeling zijn, vinden zij. Veel tieners durven niet te poepen op school. En dat is een groot probleem, want daar kan je serieuze gezondheidsklachten van krijgen. Dat vertelt de directeur van het Maagdarm Leverfonds bij Hart van Nederland. Je ziet dan verstopping optreden. En dat kan echt tot blijvende problemen leiden. En in elke klas moet één à twee kinderen daarvoor naar een dokter. En die moeten dus echt op recept laxeermiddelen krijgen. Die krijgen zoveel last van verstopping dat ze er zelfs incontinent weer van kunnen worden. Ze pleiten daarom voor betere toiletten op middelbare scholen met meer privacy. Ierland wil meer gaan doen om de NAVO te helpen. Dat land was altijd heel neutraal, maar ziet nu ook dat Rusland een steeds grotere dreiging vormt. Daarom belooft Ierland om meer uit te kijken naar Russische onderzeeërs... en naar verdachte schepen die misschien kabels komen saboteren. En vergeet dit weekend vooral niet om even naar de lucht te kijken... want dan kan je maar liefst zes planeten tegelijk zien. Het gaat om Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Een echte planetenparade dus. Als je ze allemaal wil zien, dan moet je een verrekijker of een telescoop meenemen. En deze ruimtevaartdeskundige heeft nog een goede tip bij de Telegraaf. Je moet ook zorgen dat je of op een hoog punt staat of dat je over een vlak weiland of iets dergelijks uitkijkt. Want ze staan dus vlak boven de horizon. Dus een rij met bomen of huizen en dan kunnen we het dus al niet meer zien. Ja, je moet er ook nog eens op tijd bij zijn. Het beste kan je dit weekend meteen na zonsondergang gaan spotten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 13 tot 17 graden. En dan verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer. Wel nog echt ja, behoorlijk wat eh, flitsers voor dit eh, tijdstip. Onder andere op eh, de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. ter hoogte van Waardenburg, daar staan ze bij 94,3. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. De andere kant op staan ze bij 100,4. Dan op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens... ter hoogte van Woensdrecht, daar staan ze bij 242,5. Dan de A7 Heerenveen-Drachten, ter hoogte van zwaag bij 155,5. A15 dan Rotterdam-Gorkum bij 77,1. En op de A28 als Meppel-Zwolle, de hoogte van Zwolle, daar staan ze bij 100,6. Joey van der Velden. Een vers nieuw liedje in Repeat of Niet.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 Zometeen hier Cressip en I Would Stay. Eerst een nieuwe ronde van Repeat of niet. Gisteren namen we afscheid van hoe dan ook. Van Maxime en Babette. En dat betekent vandaag iets nieuws. En ja, de kans is groot dat je dit nog nooit hebt gehoord. Daarom eh, ben ik benieuwd, wat doet dit liedje de allereerste keer met je? Ik ga je voorstellen aan Mel Grab. Die eh, draait dit liedje al een eh, jaar in zijn sets. Maar nu opeens, opeens duikt het op in playlists wereldwijd... en schieten de streamingcijfers omhoog. En de grap is, dit liedje is eigenlijk een muzikale matroeska-pop. Het is een liedje in een liedje in een liedje. Eh, we gaan even naar het origineel. 19, ehm, even kijken, even kijken, 1998. The Streets of Your Town van de band The Bow Between. klinkt al zo... is al zomers. Maar Milky in 2002, die gebruikte er een sample van. En dat werd dus Just The Way You Are. Mel Grab die kent het liedje al zijn hele leven... en die dacht, weet je wat, het is tijd voor een remix. En nu ben ik dus benieuwd, valt het in de smaak... of vind je het echt helemaal uien? Dat kan natuurlijk ook. Geef je eerlijke mening door, stuur repeat of niet... met een berichtje of eh, spreek het in. Kan allemaal in de app van Q-Music. Repeat. Repeat. Of niet. I'll grab back you. Repeat. Repeat. of niet? En Just The Way You Are, grote kans dat je dit eh, voor de allereerste keer hoort. En daarom is mijn vraag, wat vind je hier nou van? Vind je dit geweldig? Stuur je repeat in de Q-Music app. Vind je dat helemaal verschrikkelijk? Dan stuur je niet. Thanks voor iedereen die al een eh, berichtje heeft eh, gestuurd. Alles wordt gezien en gelezen. Uh, ja hoor, repeat, het schrijft Sabine de Kok. dikke repeat, lekker zomers, komt er binnen van Felix. Nee, dat hoeft voor mij niet, schrijft Alcina van den Berg. dan uien, niet, van Leon Kouwel. En ja, dat kan ook best best wel wat audio binnen. Eh, even kijken, we beginnen bij Michiel Geerts. Repietje. Dik vet repietje. Wat een partybeukertje. Nee, doe maar niet. Dit is echt eh, helemaal niks. Oh. Ja, doe maar een repietje hoor. Lekker zomers nummertje. Ja. zeker een repietje. er wordt al meegezongen daar, heel goed. Repeat of niet. Er kwam trouwens ook nog eh, deze binnen hey Joey, Joost hier, voor mij repeatje. <laughs> Oké, okay, schrijf ik ook op. Eh, nee, heel irritant. Jana Otlog. Eh, even kijken. Wat vreselijk in elkaar gezet digitaal nummer van Sander Hendricks. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat het zo nog potato potato is. Een beetje 50-50, een beetje links-rechts. Maar als we de cijfers er nou bij pakken... dan zie ik toch echt dat het voor vandaag een repeat is. Nou hoor, hij is gewoon door naar eh, de volgende ronde. Dat is ronde 3 en dat is morgen bij de enige echte Bas van Nimwegen. Uh, zometeen ga ik de artiest draaien die bijna nooit de zon zag vroeger. Maar daar hoor je echt niks van terug in, van, zijn muziek. Echt helemaal niks. ga je allemaal vertellen naar Ray, Where's My Husband. Eerst deze van Crash by Q Music. Dit is I Would Stay. If this is true, then what will I think?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 I know I'll try to. I have to learn, have to try, I have to trust. Selamat your husband is coming. Q en Where's My Husband? Zometeen een nieuwe onderzoek en vint Die gaat eh, vanavond over eh, de benzinepomp. Dat over een eh, minuut of vijf. Eh, ben je vandaag nog buiten geweest? Ja, heerlijk toch? Het leek wel zomer buiten. De terrassen die zaten vol. Eh, de buren waren meteen weer met de tuin bezig. En ik zag ook dat mijn buurjongens alweer een beetje aan het buiten hangen waren. Eh, dat zat er trouwens voor Keigo vroeger niet in, dat, dat buiten hangen. Nee, want in de, de bergen in Noorwegen, waar hij woont... daar regelt het gemiddeld 240 dagen per jaar. Ja, dus hij zat de hele dag binnen, beetje achter zijn piano. Nu denk je, dat is balen. Eh, maar nee, in het geval van uh, eh, Keigo, hij pakte er een eh, YouTube-filmpje bij... leerde zichzelf Vader Jacob spelen... en niet veel later downloadde hij een programma... waarmee hij zelf muziek kon maken en opnemen. En zo werd hij gewoon helemaal eigenhandig, autodidact... de allergrootste. En hij maakt met de allergrootste maakt hij ook hits. Zonnige hits. Helemaal geen regen in dit soort liedjes. got me thinking back to when we were young. And lately I've been feeling it in my bones. Knew I'd be coming home again. Oh, twisted heart, don't get jaded, just go back to the start. And don't you worry how all of it ends. Know where we're headed in the end. One day we'll throw fly over you and I in paradise. Running wild with the wind, feeling high, breathe it in, yeah, we come alive in paradise. I'm chasing paradise with you Chasing Paradise. Zometeen een ander duo, Marshmallow en Jelly Roll. En Holy Water. Oh, dat weet ik even niet hoor. Eh, daar moet ik even over nadenken. Onderzoek en vind! Zeker weten, we doen een nieuwe onderzoek en vind... met vanavond een zeer, maar dan een zeer, zeer, zeer interessant onderzoek. Mijn auto was heel erg opgeruimd vorige week... maar ondertussen is het gewoon weer een rommeltje. Er liggen op de bijrijders toe liggen er weer papier er liggen twee koffiebekers, een zakje snoep. Een wikkel van een reep. Nou ja, dit wijst natuurlijk op twee dingen. Ehm, ik moet gewoon een pedaalemmer in mijn auto zetten. En ik hou heel erg van snacken onderweg. Ik vind niks lekkerder dan snacken in de auto... en dan met volle mond meezingen met de radio. Dat is mijn eh, guilty pleasure. Nou is het eh, de grap, ik heb dus een onderzoek eh, daarover gevonden... en er zit ook een top 10 bij. En dus is de vraag in onderzoek vindt vind... wat kopen we buiten brandstof nog meer bij de benzinepomp? Dus wat kopen buiten brandstof nog meer bij de benzinepomp? Weet je het nummer 1 antwoord van de top 10? Stuur een berichtje in de Q-Music app of bel 0909 9596. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Oh. oh, wat een geld. 18.000. Tot verdikken we? Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt.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 Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? check. Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij Designer Outlet Roosendaal. Dat is nou shoppiness. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes, korting. Je slaat de spijker op zijn kop. Heel veel korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20% korting op één artikel naar keuze... bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een PlayStation 5 ter waarde van 499,99 euro als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. snelpakkers. Anders heb je mis. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alle Max Factor make-up 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En eh, hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact. Met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag overheer koptelefoon van Sony... nu tot 30 euro korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij Bol. Word een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en Bifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je minder in de vaatwasser doet. Hm, wedden van niet? <laughs> wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando.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 Samen met Love met... Zo, dat weet ik even niet hoor. Eh, daar moet ik even over nadenken. Onderzoek en vind! Er gaat niks boven snacken in de auto. Ja, ik ga soms tanken om een goed alibi te hebben... om dan ook maar weer een eh, reepje mee te nemen uit het winkeltje of een zakje chips en zelden een banaan. Eh, de vraag eh, vanavond in onderzoeken vindt is... wat kopen we buiten brandstof nog meer bij de benzinepomp? Dus wat kopen we buiten brandstof nog meer bij de benzinepomp? Kan trouwens ook nog iets anders zijn dan snacks. Eh, weet je het nummer 1 antwoord? Stuur een berichtje in de Q-Music app of bel 09099596. Ilona, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, zit ook in de auto. Ja, ik zit in de auto inderdaad. Hoe vaak koop jij nog iets extra's als je gaat tanken? nou, eigenlijk niet zo vaak. Oké. Okay. Uh, eh, bijna nooit. Bijna nooit. En wat denk jij dan dat het eh, nummer 1 antwoord is? Eh, wat kopen buiten brandstof nog meer bij de benzinepomp? Degene wat ik toevallig wel twee dagen geleden daar kocht. En dat zijn bloemen. Bloemen? En voor wie heb je dat gekocht? Van mijn moeder. Ach, nou wat lief. ik ga even kijken. Oh, gefeliciteerd. Dank je. Gefeliciteerd. het ehm, staat niet in de top 10 helaas. Oh, jammer. Rij voorzichtig. Tot later. Dankjewel. Toch. Dan ga ik even naar Bas. Hallo Bas, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Wat kopen we buiten brandstof nog meer bij de benzinepomp, ook in de auto? ik dacht koffie. Koffie, natuurlijk. Lekker bakkie. Ja. Hoe drink jij je koffie? Zwart. Zwart. Ik ook. Heerlijk, lekker, lekker zwart. Ja, lekker, puur. Heerlijk puur, het zwarte goud. Eh, het staat op nummer 2 in de top 10, dus lekker gespeeld. Eh, oh. Oeh, we zijn nog niet bovenaan. Ik ga nog even naar Demi. Hallo Demi. Hoi. Hi, niet in de auto? Nee, dat niet. Ik zit thuis. Ach, op de bank. Ja. In, de, keuken. Eh, wat kopen we buiten brandstof nog meer bij de benzinepomp? Ik denk sigaretten. Rokertje. Of niet? Nee, eh, dat zelf niet. Maar ik denk wel dat het meeste gekocht wordt naast eh, benzine. Oh ja, precies, ja, inderdaad. Ehm, eens even kijken. Sigaretten. We zaten net op nummer 2 met koffie. Ja, sigaret zit er eentje onder. Die staat op het 3. Staat niet bovenaan. Oh, kijk. Sorry, Demi. Ja, geeft niet. Oké, nou, thanks. Ik wens jou een fijne avond. Tot later. Dag. Dankjewel, hetzelfde. Dag. Dan ga ik naar Romy. Hallo, Romy. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ik hoop dat jij het goede antwoord hebt. Ehm, wat kopen we buiten brandstof nog meer bij de benzinepomp? Ik denk een flesje drinken. Oh ja. Hoe vaak koop jij een flesje drinken als je gaat tanken? Nooit. Ik heb gewoon een waterfles die goed gevuld is altijd. Oh ja. <laughs> Oké, dus eh, ik ben nu ook helemaal aan de waterfles sinds eh, dagen. Ik ja. 2 tot 3 liter per dag probeer ik. Lukt het jou dat oh, ook? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Eh, ik drink veel water. We zijn goed bij. Je kan trouwens ook gewoon een flesje water kopen natuurlijk bij de pomp. Ja, dat kan ook, maar ja, toch net iets goedkoper uit de kraan. Het is het nummer 1 antwoord, gefeliciteerd! Oh, Uh, de top 10 ziet er als nou. volgt uit. Uh, eh, Lotus staat op 10, telefoonlader op 9, luchtverfrisser op 8, autoaccessoires 7, uh, 6, snoep, ruitwisselvloeistof, broodje, sigaretten, koffie en bovenaan flesje water of flesje drinken. Nou ja, oh, oh. Je bent helemaal, verbaasd aan de andere kant. Inderdaad, ja, ik dacht ik stuur gewoon even wat in eh, wat ik dacht, maar ik had niet verwacht dat nou, Dan krijg je ook even van mij het prijzenpakket, het Q-Music prijzenpakket ga ik naar je toesturen. Oh. Nou, geweldig, hartstikke leuk, ik ben benieuwd. Onderzoek en vind! Q-Music Maximum Maximum sounds better know that Ik zeg sorry, ik vertel je sounds better with you. Q Music. Q Music. You know I got your number, number. could fix it, I could fix it for you. Imagine Dragons bij Q-Music. En Follow You. Als je ooit met je grote liefde in zwaar weer zit... en je denkt, het komt nooit meer goed... we zitten de hele dag in een storm... en we krijgen de boot niet meer naar de kant geloodst... dan zou ik zeggen, put kracht uit eh, het verhaal van Imagine Dragons frontman Dan Reynolds... Ja, dit eh, liedje, Follow You, gaat over zijn vrouw Aya. Ze stonden in 2018 eh, op het punt om te scheiden... en ze hadden al zeven maanden niet meer met elkaar gesproken. Den die was onderweg naar de advocaat om de scheidingspapieren te tekenen. En precies op dat moment stuurde zij een berichtje met de tekst... I love you. I love you. Hij appte terug. Ze gingen lunchen, legden het bij en uiteindelijk bleven ze bij elkaar. Follow You is een ode aan de onvoorwaardelijke liefde voor zijn vrouw Aya. Dit is Topic samen met Fireboy. En Nico Santos bij Q. Dit is Body. I don't want options, I want face to face. Right there, right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say. I gotta be, gotta be honest. You're the one I want. Baby, I'm making a promise. I'ma keep you close. Hope that you never gon' doubt it. I swear it, I'll my desire. Oh, please don't go too slow. Put your body on my body, cause we only somebody. Your body on our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. us are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the crowd, say crowd. sanctuary. Try to me when you talk, oh glory, turn me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found Alex Warren bij Q and Ordinary. Zometeen een heel goed liedje van Somber, 12 to 12. tegen de klok. Ja, je kan natuurlijk online eh, je kleding verkopen. Je kan voor een centje de hond van de buren uitlaten. Je kan nog eh, extra wat uurtjes in de spoelkeuken gaan staan. Het zijn allemaal manieren om wat extra knaken te verdienen. Wat je ook kan doen, is eh, over 15 minuten meespelen met Knok tegen de klok eigenlijk is het ongekend hoe snel en hoe gemakkelijk dat gaat. Geld verdienen tijdens knok tegen klok. Mits je de zenuwen een beetje in bedwang weet te houden. Eén natuurlijk ook durft. Uh, gisteren daar een heel goed voorbeeld van. Ik speelde met Monique en die trok echt heel stoïcijns trok ze de klok leeg. 264 euro. Stop. Stop! <laughs> Monique, gefeliciteerd! Ja, eh, stop, stop. 264 euro in de pocket. Dus ja, als je durft vol te houden, kan het echt enorm goed uitpakken. Wil je zo meteen knok tegen de klok met me spelen? Voor een mooi geldbedrag. Gooi dan nu klok in de Q-Music app. Spreek ik je zo.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 Wat dacht je van Milner plakken kaas? 150 gram voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus walnoten. Een zak van 200 gram voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank... Maar hé, hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Lidl Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Vandaag je studieboeken Morgen stap dichter bij dat diploma. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app... en krijg de eerste zes maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Iedereen die een